Uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten heeft bevestigd dat speciaal aanklager Jack Smith is vertrokken. Smith was de afgelopen jaren het gezicht van de strafzaken tegen oud-president Donald Trump. Hij onderzocht de documenten die Trump in Mar-a-Lago bewaarde... en de poging om de verkiezingsuitslag van 2020 te betwisten. Het is nog onduidelijk waarom Smith in stilte vertrok. Een rapport met de resultaten van Smith is voorlopig tegengehouden door de rechter. Aangenomen wordt dat daarin voor Trump schadelijke details staan. Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg naar Nederland gekomen, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. In die Duitse deelstaat zijn waterbuffels besmet met mond- en klauwzeer. De dieren die naar Nederland zijn gekomen staan op zeker 125 bedrijven verspreid over het hele land. De minister heeft nu uit voorzorg het afvoeren van vleeskalveren verboden. Door de zware natuurbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles... hebben al meer dan 150.000 mensen hun huis moeten achterlaten, zegt de sheriff van de stad. Het dodental van de branden is inmiddels opgelopen naar 11. 13 mensen zijn vermist. Sinds woensdag woeden meerdere natuurbranden in de miljoenenstad in Californië. Het lukte brandweer nog niet om controle te krijgen over de situatie. Namens Israël gaan onder andere het hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst... en het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst naar Doha in Qatar... voor de gesprekken over een wapenstilstand in de Gazastrook. Wanneer ze vertrekken is onbekend. De VS en Qatar bemiddelen in Doha tussen Israël en Hamas. De nieuwe onderhandelingsronde begon vorige week. Het weer, het is behoorlijk koud. Langs de kust is het ongeveer 0 graden.